Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht weer erg onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Het Israëlische leger zegt dat er non-stop raketten uit Gaza worden afgevuurd... en dat mensen vannacht in schuilplekken hebben gezeten. Zo sliep deze vrouw met haar gezin in een extra veilige kamer in hun huis. Extra dikke muren, een dik dak. Uh, er zitten ijzeren luiken voor de ramen die we kunnen sluiten op het moment dat het nodig is. En een eh, extra dikke deur die, eh, die we op slot kunnen doen. En dan, dan zouden we veilig moeten zijn. Door het geweld zijn de afgelopen dagen 35 Palestijnen en 5 Israëliërs omgekomen. Een groep Verenigde Naties landen praat vandaag over hoe het verder moet. Nummer 32 kunnen we ook afvinken. Gisteravond was er weer een persconferentie. Er werd door demissionair premier Rutte vast vooruitgekeken naar versoepelingen. Als de besmettingen blijven dalen, mag er vanaf volgende week woensdag weer wat meer. Als we stap 2 inderdaad zetten, dan kunnen vanaf woensdag 19 mei ook volwassenen vanaf 27 jaar en ouder buiten weer in een groepsport. Ten tweede een verdere versoepeling van de buitenterrassen recreatie buiten. Dus de attractieparken en dierentuinen, de kinderboerderijen en binnenspeeltuinen de klimbossen en de midsetgolfbanen. Zaterdag verandert er ook al iets. Dan loopt het negatieve reisadvies voor de hele wereld af. Betekent nog niet dat je overal zomaar naartoe kan. In veel landen zijn we nog niet welkom zonder negatieve test of quarantaine. In Rotterdam zijn drie jongens van een jaar of twaalf gewond geraakt bij het afsteken van zwaar vuurwerk. Een van de jongens moet een deel van zijn vinger missen. De twee anderen hebben last van hun ogen. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is een man opgepakt omdat hij met een fles drank achter het stuur zat. Agenten wilden hem aan de kant zetten voor een blaastest, maar de man zoefde er vandoor. Bij de achtervolging reed hij in een doodlopend straatje tegen de politieauto aan... waarna een agent zijn band lek schoot. De man reed nog een paaltje omver, maar kon toen worden opgepakt. Het weer eerst volop zon en hoewel er vanmiddag meer wolken komen... blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat een korte file bij Hoofddorp, 3 kilometer vanwege werkzaamheden.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 Alle zorgmedewerkers krijgen een bonus van tussen de 200 en 240 euro. Het gaat om medewerkers die maximaal twee keer modaal verdienen. Ook fysiotherapeuten en verloskundigen komen in aanmerking. Koninklijke Horeca Nederland is blij met de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd. Als de cijfers het toelaten, mogen de terrassen vanaf volgende week woensdag waarschijnlijk ook ochtends weer open. Meteen na de persconferentie van gisteravond was er een stormloop op de sites van reisorganisaties. En binnenkort loopt het negatieve reisadvies voor de hele wereld af... en wordt het weer mogelijk dat landen op geel of groen worden gezet. Het weer wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. kunnen waarschuwen, mijn lief. Of is dat niet hoe dingen gaan per se en maakt me dat naïef? Oh wel, alle schade is gedaan. Ik had het beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Nog langer zonder jou te zijn. Maar dan toch, wat ik je dat ik ga? En toch, je neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha?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 you'd never walk away. 106.9 ZFN Alexander, girl, I know what you like. bad boys. People call them players, I'm far from terrified. Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life. It fills my heart halfway between wrong and right.